Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse premier May hoopt dat ze het snel met oppositiepartij Labour... eens kan worden over de brexit. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans wordt dat de brexit helemaal niet doorgaat... schrijft May in een verklaring. Afgelopen week sprak ze drie dagen met Labour, maar nog zonder resultaat. Volgens Labour-leider Corbyn was er maar weinig beweging aan de kant van de regering. May zag haar akkoord met de EU tot drie keer toe sneuvelen in het lagerhuis. Labour wil een soort douane-unie met de EU behouden... terwijl een deel van May's eigen partij juist een hardere brexit wil. De Britten hebben van de EU tot aanstaande vrijdag de tijd gekregen... om met een nieuwe deal te komen. In Denemarken zijn een dode en vier gewonden gevallen bij een schietincident op straat. Het gebeurde in Hursholm, zo'n 30 kilometer van Kopenhagen. Volgens de politie gaat het om bende gerelateerd geweld. De doden en de gewonden zijn jonge mannen van in de twintig. De politie rukte massaal uit om eventuele wraakacties te voorkomen. Omwonenden moesten een tijd binnenblijven. De Deense politie heeft 14 verdachten aangehouden. Vorig jaar is een record aantal mensen gedwongen opgenomen... in een psychiatrische instelling of verpleeghuis. De rechter legde 27.000 dwangopnames op... blijkt uit cijfers die Nieuwsuur opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak. Opvallend is het hoge aantal 80-plussers dat gedwongen wordt opgenomen. In vijf jaar tijd gaat het om een stijging van 23 procent. Het gaat meestal om dementerende ouderen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen en die behandeling weigeren. Volgens betrokken artsen komt het onder meer doordat er minder verzorgingshuizen zijn en het sociale netwerk van ouderen kleiner wordt. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 8 graden. Daarna een overwegend zonnige dag. Met later op de dag kans op een regen- of onweersbui.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 I threw my own stunts, Jackie Chan with it. I threw my own stunts, Jackie Chan with it. Kick I'm getting money now, acting funny now. Thought she love me, but she only trying to fuck me for the clout.